Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij demonstraties in India, het land, gingen mensen de straat op die kwaad zijn over de arrestatie van een prominente activist, Anna Hazare. Hij wilde in hongerstaking gaan om strengere regels tegen corruptie af te dwingen. Veel Indiërs zijn kwaad over de grootschalige corruptie bij de overheid en omkoopschandalen. De man die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij in Rozendaal heeft een bekentenis afgelegd. Hij zegt dat hij op 5 augustus een jongen van 16 heeft neergeschoten. Die jongen lag zwaargewond achter een geparkeerde auto en overleed kort daarna. Over de achtergrond van de schietpartij in Rozendaal is niets bekend. De politie heeft ook nog een vrouw in de zaak aangehouden, maar zegt niet waarom. Een kapper uit Nijverdal in Twente die zijn medewerksters filmde op het toilet is veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 40 uur. De OM had 120 uur geëist, maar volgens de rechters is de zaak te lang blijven liggen en is de kapper al gestraft door alle media-aandacht. De kapper zei dat hij er met een cameraatje achter wilde komen wie ervoor zorgde dat zijn toilet telkens verstopt raakte. De tekening van Rembrandt die dit weekend werd gestolen in Los Angeles is terecht. De politie heeft dat bekendgemaakt zonder details te geven over de omstandigheden. Er is geen melding gemaakt van arrestaties. Die tekening, genaamd Het Oordeel, werd zaterdag gestolen bij een expositie in een luxe hotel. De waarde is ongeveer 170.000 euro. De diefstal gebeurde op het moment dat de curator werd afgeleid door een bezoeker die zijn oog had laten vallen op een ander kunstwerk. Het weer nog afwisselend wolkenvelden en opklaringen. In het noorden kans op een enkele bui. Morgen droog en zonnige periode, vooral in het zuidoosten. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Het is niet druk in de Randstad, maar er staat toch een lange file. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug 10 kilometer. Na een autobrand is de rechterrijstrook nog dicht om de boel op te ruimen. Omrijden kan wel vanaf het Prins Klausplein, maar het is een heel eind om via Amsterdam over de A4, de A9 en de A2.